Michel Koenen met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Florida gaat de doodstraf eisen tegen de student... die vorige maand 17 mensen doodschoot op een middelbare school. De dader van 19 is een oud-leerling van de school. Hij is aangeklaagd voor 17 gevallen van moord en 17 pogingen tot moord. Mocht hij niet worden veroordeeld tot de doodstraf... dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er veiligheidsmaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn teruggedraaid. RTL Nieuws meldde eerder vandaag dat op het stembureau handmatig getelde stemmen niet meer door twee mensen zouden worden ingevoerd in het softwaresysteem. Ook zeggen verschillende hackers en een veiligheidsexpert dat software die wordt gebruikt niet veilig is. Bij opgravingen in Utrecht zijn spullen uit de steentijd gevonden. De potten, scherven, een houten afgodsbeeld en een hertengewei komen uit ongeveer 11.000 voor Christus. Volgens de wethouder staat daarmee vast dat de stad Utrecht 8.000 jaar ouder is dan gedacht. Hier werden al wel sporen uit de bronstijd en de ijzertijd gevonden. En president Trump heeft naast minister Tillerson van Buitenlandse Zaken ook de onderminister ontslagen. Steve Goldstein zou enkele uren daarna zijn weggestuurd. Volgens Goldstein moest Tillerson zijn ontslag via Twitter vernemen... en heeft hij nooit uitleg gekregen over de reden van zijn ontslag. Tillerson zei op een persconferentie dat hij vandaag al begint met het overdragen van zijn zaken. Op 31 maart eindigt zijn ambtstermijn. En in de verklaring repte hij met geen woord over Trump of de reden voor zijn ontslag. Tillerson wordt vervangen door CIA-chef Mike Pompeo. Het weer nog. Lokaal nog een bui. Later vanavond overal droog.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 promise from the heart. Major Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.